Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De voormalige leider van de extreemrechtse organisatie Proud Boys, Enrique Tario... is veroordeeld tot 22 jaar cel voor zijn rol in de kapitoolbestorming. Het is de hoogste straf die tot nu toe is opgelegd rond de bestorming in januari 2021. Tario werd in mei al schuldig bevonden aan opruiende samenzwering... Hij was zelf niet bij de bestorming omdat hij door de rechter was opgedragen uit de stad weg te blijven. Maar volgens de openbare aanklagers stuurde hij de aanval op afstand aan. Meer dan 1100 mensen werden opgepakt vanwege de kapitoolbestorming. En tot nu toe kregen ruim 100 een straf opgelegd. Sinds 2012 zijn zo'n 300 Nederlanders als jihadstrijder naar Syrië en Irak gegaan. Dat blijkt uit cijfers van de inlichtingendienst AIVD. Zo'n 90 van hen zijn weer naar Nederland teruggekeerd. Volgens de AIVD verblijven er nog altijd zo'n 100 volwassen Nederlanders in de regio. Vaak in Syrisch-Koerdische kampen of in detentiecentra in Noordoost-Syrië. Zo'n 25 Nederlanders zijn nog steeds actief als strijder in Syrië of Irak. Vier op de tien inwoners van Amsterdam voelen zich onveilig in het verkeer. Vooral door elektrische fietsen, steps en scooters. Amsterdam staat vijfde in de Urban Road Safety Index 2023 van Europese steden met hoge verkeersonveiligheid. Na Istanbul, Rome, Milaan en Praag.